Jobboot met het NOS journaal. De vakbonden lijken onder voorwaarden toch akkoord te gaan met de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakcentrales MHP, FNV en CNV vinden dat de pensioenleeftijd omhoog moet bij een stijging van de levensverwachting. Dat zei CNV-voorzitter Van Bochelen in de reactie op het uitlekken gisteren van een AOW-voorstel van kroonleden in de SER. Dat houdt in dat de AOW-leeftijd vanaf 2011 elk jaar met een maand omhoog gaat. Voor wie dat wil blijft ophouden bij 65 mogelijk, maar dan wel tegen een iets lagere uitkering. In Duitsland beginnen vandaag al gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie van CDU en FDP. Volgende week beginnen de echte onderhandelingen. De partijen willen er binnen een maand uit zijn. Bij de verkiezingen van gisteren bleven de Christendemocraten de grootste partij. Winst was er voor de liberale FDP. De Sociaaldemocraten belanden nu in de oppositie. Burgemeester Cohen van Amsterdam vindt dat vrouwen die werkloos zijn omdat ze een boerka dragen... eigenlijk geen bijstandsuitkering zouden moeten krijgen. Het dragen van een boerka als religieuze uiting mag niet verboden worden, zegt Cohen, maar wel in situaties waarin contact met andere mensen nodig is, zoals op school of op het werk. Nu mogen gemeenten een bijstandsuitkering van vrouwen met een boerka wel korten, maar niet intrekken. Het aantal Oost-Europese werknemers uit EU-lidstaten groeit niet meer. In juni waren er in Nederland zo'n 104.000, net zoveel als een jaar eerder, meldt het CBS. Na openstelling van de grens voor Oost-Europeanen uit EU-lidstaten in 2007 nam hun aantal spectaculair toe met 40.000. De meeste komen uit Polen. Een Airbus van Singapore Airlines heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt in Parijs. Kort na vertrek viel een van de vier motoren uit. Het toestel was op weg naar Singapore. De Airbus A380 kan op drie motoren verder vliegen. Maar uit voorzorg besloot de bemanning terug te keren naar Parijs. Aan boord waren 444 passagiers. Het weer bewolkt en in het midden en noorden wat lichte regen of motregen.